Ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim 9000 mensen hebben geklaagd bij het discriminatiemelpunt over een post van Geert Wilders op X. De PVV-leider plaatste een afbeelding met een jonge blonde vrouw... met daaronder de tekst PVV. En daarnaast staat een booskijkende vrouw met een hoofddoek... met daaronder PVDA. Aan u de keuze schreef hij erbij. Het wordt vergeleken met nazi-propaganda. De ene oudste club van Nederland, Vitesse Arnhem, is definitief zijn proflicentie kwijt. Vandaag was er nog een rechtszaak waarin een keer werd geprobeerd om de club te redden. Maar de KNVB heeft van de rechter gelijk gekregen om de club uit het betaald voetbal te gooien... na jaren van slordige boekhouding. Er zijn twee mannen opgepakt die schrijver en columnist Lale Gül zouden hebben bedreigd. Het gaat om een man van 26 uit Purmerend en een van 21 uit Best. Vier jaar geleden schreef ze het boek Ik ga leven. En daarin is ze heel kritisch op de Turkse conservatief-islamitische omgeving... waarin ze is opgegroeid. Sindsdien krijgt Lale Gül veel bedreigingen. En Engeland en Italië stonden even op voet van een culinaire oorlog. De BBC had namelijk het pasta recept van cacio e pepe gedeeld... maar niet zo helemaal zoals het bedoeld is. Ze voegde er namelijk eieren en room aan toe. En dan moet je net de Italianen hebben. Drie ingrediënten fondamentali. Pasta traditionale, pecorino, pepe. Ja, drie ingrediënten dus. Pasta, pecorino kaas en peper. En daar moet je dan ook niet van afwijken, vinden veel boze Italiaanse restaurants. En daarom werd de Britse ambassadeur in Rome op het matje geroepen. Die heeft geluisterd en de BBC heeft het enige juiste recept van cacio e pepe gedeeld. Het weer het is bijna overal droog en zonnig. Vanavond en vannacht koelt het wel wat af. Maar morgen is er weer volop zon bij 22 graden op de Wadden tot 28 graden in het binnenland. En ook zondag veel zon tot maximaal 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Hoofddorp. 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk-Oost. En een klein kwartiertje vertraging op de buitenring van de A10 Zuid...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 Twee mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van schrijfster Lale Gul. Ze komen uit Purmerend en Best zegt dat die mensen haar vrijheid beperken en haar leven ingewikkeld en zuur maken. Ze zegt blij te zijn dat ze hun verdiende loon krijgen. In Zuid-Spanje heeft de politie 32 dode honden gevonden in een boerderij. Ze waren zonder water of eten aan hun lot overgelaten. Tegen de eigenaar van de Spaanse boerderij is een onderzoek ingesteld. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en alleen in Limburg nog wolkenvelden.